moet met het RWS Journaal. In de jachthaven van het Lim... De brandweer is met groot materieel uitgerukt, maar de lood zou niet meer te redden zijn. Het is niet de eerste keer dat er een grote brand is in de jachthaven van Wessem. Een jaar geleden gingen zo'n 20 boten verloren. Toen ging het om brandstichting en daar werden meerdere mensen voor aangehouden. Hulporganisaties hopen vanaf zondag eten en medische spullen te kunnen brengen... naar drie belegerde steden in het zuiden en noorden van Syrië... De bewoners daar zijn afgesloten van de buitenwereld en hebben in sommige gevallen niets meer te eten. De VN en het Rode Kruis zijn nu bezig met het voorbereiden van de konvooien... met onder meer rijst, suiker, blikvoer, babymelk en medicijnen. Een van de belegerde steden is Madaya, waar zo'n 40.000 inwoners zijn verstoken van de eerste levensbehoeften. Bewoners moeten soms hun eigen huisdieren opeten om te overleven. Ruim 50 veteranen eisen geld van Defensie omdat ze een trauma hebben opgelopen tijdens hun missie in Libanon. Ze volgen daarmee het voorbeeld van een oud-militair uit Bellingwolde... die na een lange juridische strijd een schadevergoeding kreeg, meldt RTV Noord. De veteranen dienden begin jaren 80 in de VN-vredesmacht in Libanon... en hebben nu last van een posttraumatische stressstoornis. Een letselschadeadvocaat gaat namens hen onderhandelen met Defensie. Hij denkt dat er voor de hele groep miljoenen euro's kunnen worden geëist. In de Duitse stad Regensburg zijn de afgelopen decennia minstens 231 koorknapen misbruikt en mishandeld. Dat is ruim drie keer zoveel als tot nu toe werd gedacht, zegt een advocaat die een opdracht van het bisdom onderzoek heeft gedaan. De meeste misdrijven zijn inmiddels verjaard. Het koor de Regensburger Domspatzen bestaat ruim duizend jaar en is wereldberoemd. Het weer vannacht is het droog. In het oosten en noordoosten gaat het licht vriezen. Ook is er kans op mist. Overdag eerst veel bewolking, smiddags meer zon en 4 tot 8 graden.